Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Bij een crash met een Nederlands vliegtuigje in om 12 uur... bij het vliegveld van Münster-Osnabrück, vlak over de grens bij Enschede. In het kleine vliegtuig, dat was opgestegen in Lelystad... zaten een piloot en een piloot in opleiding. Het toestel crashte tijdens de landing. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk of de inzittenden Nederlanders waren. Er komt geen onderzoek naar het rijgedrag van de vrouw... die twee jaar geleden het slachtoffer werd van een straatrace... tussen een vader en een zoon in Loosdrecht. Het gerechtshof in Leeuwarden ziet er de noodzaak niet van in. De verdachte wilde met het onderzoek aantonen... dat het rijgedrag van de vrouw heeft bijgedragen aan haar dood. Zo wilde ze onderzocht hebben of ze gedronken had of met haar telefoon bezig was. Vader en zoon waren verwikkeld in een straatrace toen de vader met zijn Porsche de auto van de vrouw ramde. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor vorig jaar tot vier jaar cel. Zijn zoon kreeg een taakstraf van 100 uur. Het dodental van de aardbeving van zondag in Indonesië is opnieuw opgelopen. Maar over het precieze aantal doden is onduidelijkheid. Volgens de Indonesische reddingsdienst zijn 259 mensen om het leven gekomen. De dienst verwacht dat het dodental nog verder oploopt. Eerder vanochtend meldde de minister van Veiligheid dat er tot nu toe 319 doden zijn geteld. En het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het hele land. In het westen is code oranje van kracht. Vanavond en vannacht kunnen in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied zeer zware windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Ook in de rest van het land gaat het stormen. Daar geldt code geel. En het weer. Het KNMI heeft dus code oranje afgegeven voor de westelijke helft van het land. Vanmiddag zijn er al stevige onweersbuien met hagel- en windstoten.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 Een One Hit Wonder uit de jaren 70. En eh, de Elvis eh, single. En drie nederpop top hits uit de periode 1965-1980. Veel plezier nog het komende uur. Looking for a new friend, a man in a coonskin cap and a pig pen wants eleven dollar bills. You only got ten. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the many say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, Wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, get boxed, get back, right rail, get jail, jump bail. Join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meters. Oh, get born, keep on, short pants, romance. Learn to get dressed, get blessed, to be success. Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hit, Better jump down a manhole, like yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Uit 1965 kwam dit. The Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan. En dat kwam van het album Bringing It All Back Home uit 1965. En we begonnen met Cliff Richard and the Shadows en Don't Do You Wanna Dance uit 1962. Dan wordt het nu tijd voor iets rustigere muziek. En dat komt deze keer van Leonard Cohen. Van zijn debuutalbum Songs of Leonard Cohen uit 67. Hey, that's no way to say goodbye. I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new in city and in forest, they smiled like me and you but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Een van die vele prachtige nummers die hij heeft geschreven. Hey, that's no way to say goodbye. En dit was Leonard Cohen. We gaan naar een one-hit wonder uit 1971. Dat is een instrumentale Theme from Love Story door Francis Lay. En het was een geweldige film. Een echte tranentrekker met in de hoofdrollen Ryan O'Neill en Ailey McGraw. uit 1976, Cat Stevens en Ben Apple Gas. Voordat we aan Elvis toe zijn, gaan we eerst even luisteren naar Fats Domino uit 1960, Walking to New Orleans. This time I'm walking to New Orleans. get through walking these blues when I get back to New Orleans. I've got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. to be my honey till you spent all my money. No use for you to cry. I see you by and by, i I'm walking to. got to keep on walking. New Orleans is my home. That's the reason why I'm gone. Yes, I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. in dit tempo gaat lopen, dan eh, duurt het nog wel even voordat je er bent. Walking to New Orleans. En dat was Vets Domino. We zijn toe aan Elvis Presley en eh, we gaan er weer twee draaien. Maar eigenlijk, eigenlijk zouden we er vier moeten draaien. Want die twee nummers komen van een extended play, een EP'tje. En met die EP haalde eh, Elvis de nummer 2 positie in de singles hitparade, de Billboard Hot 100. Er stonden er vier op, When My Blue Moon Turns Gold Again Eh, Paralyzed. En de twee die we gaan draaien, Rip It Up and Love Me. Hier is Elvis Presley. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. On a Saturday night, babe, and I feel if I don't wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up and a ball it night a date and I won't be late. I picked her up in my 88. And she gone down by the social hall when the joint starts jumping. I live a ball. I wanna rock it up. I wanna shake it up. I wanna rip it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ball tonight. i I'm flying high. I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be a one. night. I just got paid. A fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time for a Saturday night. Baby, I'm a feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna ball it up. I'm gonna rip it up. And a ball tonight. Treat me like a fool treat me mean and cruel. my faithful heart. Steve. Up and Love Me. Dat waren eh, twee nummers van Elvis van een EP'tje van hem. Ja, applaus, applaus. Applaus voor Elvis natuurlijk. Ehm, eh, volgende week eh, weer twee van Elvis. Maar dat kunststukje van een EP'tje in de single hitparade brengen... volgens mij heeft hij dat nog een keer geflikt. Maar daar komen we vanzelf achter over een aantal weken waarschijnlijk. we gaan nu luisteren naar Ramsey Lewis en zijn trio en The In Crowd. de uitgebreide versie van eh, The In Crowd van de Ramsey Lewis Trio. En dat kwam uit het jaar 1965. Ik heb eh, heel veel muziek die ik eh, mooi vind en die in mijn top 10 staat. Het enige nadeel is, daar staan er ongeveer duizend in. Dus het is altijd moeilijk kiezen, maar deze staat er zeker in. Smokey Robinson and the Miracles en I Second That Emotion. Smokey Robinson and the Miracles. And I second that emotion. Het is zes minuten over half vier. En tijd voor de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie achter elkaar draaien. En straks hoor je wie het waren, wat ze zongen en op welke plaats ze stonden. Veel plezier. money. What a dog. Johnny is a joker as he try to steal my baby. He's a bird dog. weer drie over de, uh, van de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We begonnen met Maywood en Late at Night op nummer 31. Op 30 stond Spargo met You and Me. En op 29 hoorden we Long Tall Ernie en The Shakers en Do You Remember. Eh, we gaan volgende week gewoon weer verder met nog drie. En nu gaan we luisteren naar Juliane Werding. 1984. Dit was Juliana Werding en Gay Nicht in die stad. En een jaar of twee geleden had eh, Willem als tip... Uh, eh, Stimmen im Wind, ook van Juliana Werding. En ook een grote hit voor haar. Eh, dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit 1981. Hier is Steve Winwood, While You See a Chance. onderzit zit uit 1981... en dan te bedenken dat hij toen pas 29 was. Want in 1965, toen hij wereldberoemd werd met de Spencer Davis Group... scoorde hij giganten van hits met Keep On Running en nog veel meer van die dingen. Toen was hij pas 15, jawel. Eh, de laatste vocale voor het einde van het programma komt van het vierde studioalbum van Sergio Mendes en de Brazil 66. The Fool on the Hill. ging even mooi over. Van de Sergio Mendes en de Brazil 66 naar Les Paul en Mary Ford. En de Bye Bye Blues. Ja, einde programma. En als je denkt van nou gaan we lekker naar Hans luisteren. Helaas, Hans is er niet. Wegens bijzondere omstandigheden. Eh, en of hij er volgende week is. Volgende week is jarig. Ik weet niet of hij komt. Ik hoop het wel natuurlijk. Maar dat zien we dan vanzelf wel. In ieder geval een fijn weekend.